Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Groningers zijn boos over een nieuw gasplan. Er wordt meer gas uit de bodem gehaald dan gedacht... en dat is niet bedoeld voor ons hier in Nederland, maar voor onze Duitse buren. Met dat land hebben we een afspraak waarin staat dat Nederland verplicht gas voor Duitse huizen moet leveren. In dat land gaat het niet snel genoeg en dus moeten wij bijspringen. En dat is onbegrijpelijk, vindt deze Groningse politicus. Eigenlijk is het een onaanvaardbare eh, situatie, omdat er afspraak was dat we de gaswinning in het volgende gasjaar naar nul eh, zouden brengen. nu is sprake van een substantiële eh, verhoging. Maar hoe meer gas er uit het eh, Groninger veld wordt gepompt, hoe groter het risico bevingen, hoe meer ellende dat kan veroorzaken voor onze inwoners. En dat willen we absoluut niet weer. In Rotterdam hebben gisteravond honderden mensen meegelopen in een stille tocht voor Stefano. Die man werd tijdens oud en nieuw doodgeschoten toen hij op weg was naar zijn ouders. Op de stoep bij Stefano's ouders werd gedanst en er werden bloemen neergelegd. Demissionair minister Hugo de Jonge heeft elke dag te maken met bedreigingen en intimidatie. Ook veel rond zijn eigen huis. Zei hij gisteren aan tafel bij het tv-programma Op1. De afgelopen tijd eh, is het echt eigenlijk gewoon iedere dag een incident geweest. En wat voor incidenten zijn dat dan? Ja, mensen aan de deur, ehm, eh, eh, bedreigingen, echt, ja, nou ja, ik, daar kan ik niet al te veel over uitweiden. Deze week werd een man opgepakt voor het huis van D66-leider Sigrid Kaag... die complotteksten riep en met een brandende fakkel rondliep. Een vriendengroep uit de Brabantse volkool had geen zin meer in het zoveelste bananenbrood of corona-wandeltochtje. En dus bedachten ze iets anders om te doen tijdens de lockdown. Ze bouwden een oude giertank om tot een gigantische hot tub. Ze legden het ding op een oplegger en reden ermee door de straten. Muziek aan en gaan. Je kan met 19 mensen badderen en er zijn ook plateaus opgebouwd waar de kratten bier op kunnen staan. En het hout om de boel mee warm te stoken kan je gewoon meenemen. Het weer, we krijgen een bewolkte dag. In het binnenland kan een bui vallen met soms onweer en hagel. Het wordt 6 graden. Vanavond kan het langs de grens met België gaan sneeuwen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB.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 Het CBR wil dat kandidaten voortaan van een tweede rijschool groen licht krijgen om te mogen afrijden, schrijft de Telegraaf. Dat moet voorkomen dat slecht voorbereide leerlingen opgaan voor hun rijexamen. En in Almaty in Kazachstan zijn na middernacht weer schoten gehoord. De afgelopen dagen waren er veel protesten in Kazachstan... sinds de prijs voor LPG werd verdubbeld. Het weer, het wordt vandaag een wisselvallige dag met af en toe zon en buien. Landinwaarts kans op hagel of onweer. De temperatuur ligt vandaag rond de 6 graden.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 So you can play that game. play that game. You're can play that game you're playing. Yeah. You can play that game. play that game. You're you're feeling that Friday's famous for. Yeah, I'm looking for some action, and it's out there somewhere.